Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran stuurt geen delegatie naar Pakistan om morgen te onderhandelen met de VS. Dat schrijft het Iraanse staatspersbureau ERNA. Nieuws over een mogelijk nieuwe gespreksronde wordt afgedaan als niet waar. Iran vindt dat de VS onredelijke en onrealistische eisen stelt. En ook de Amerikaanse blokkade in de straat van Hormuz zou een belangrijke reden zijn om niet mee te doen. Volgens Iran is dat een schending van het staakt het vuren. Zowel Iran als de VS blokkeren de zeestraat nu. Er is vandaag geen één schip doorgevaren. De pro-Russische oud-president Radev van Bulgarije... lijkt de parlementsverkiezingen in dat land te gaan winnen. Volgens een exit poll kan hij rekenen op bijna 40% van de stemmen. Veel meer dan zijn grootste rivaal, oud-premier Borisov. Zijn centrumrechtse partij krijgt ongeveer 15% van de kiezers achter zich. De Democratische Republiek Congo en de rebellengroep M23 hebben een overeenkomst gesloten over het leveren van humanitaire hulp. Ook zullen beide kampen gevangenen vrijlaten. Bij gesprekken in Zwitserland hebben de partijen afgesproken dat er geen aanvallen worden uitgevoerd op de voedsel- en drinkwatervoorziening en hulpverleners. Ook energievoorzieningen, scholen en ziekenhuizen moeten buitenschot blijven. Congo en M23 voeren al jaren een bloedige strijd. Officieel geldt er sinds december een wapenstilstand, maar daarna laaiden de gevechten juist weer op. In de Duitse voetbalcompetitie is de landskampioen bekend. Bayern München sleepte vandaag voor de 35ste keer de landstitel binnen... door met 4-2 te winnen van VfB Stuttgart. Veel tijd voor feest is er niet, want Bayern zit ook nog in het Duitse bekertoernooi... en heeft de halve finales van de Champions League bereikt.